het lek woensdag, maar het is nog niet gelukt om het te dichten. Greenpeace vraagt zich af, volgens Shell zal de olie de kust niet bereiken omdat die op natuurlijke wijze oplost. Somalië laat voedselconvooien en voedselkampen beschermen door speciale troepen. De hoofdstad Mogadishu is volgens de regering nog steeds niet veilig voor konvooien. De terreurorganisatie Al-Shabaab heeft zich weliswaar teruggetrokken, maar er worden nog steeds rebellen gezien. Steeds meer Somaliërs trekken naar de hoofdstad in de hoop dat daar nog wel voedsel is. De politiechef van Manchester is boos over de benoeming van een Amerikaanse adviseur vanwege de rellen. De Amerikaanse oud-politiecommissaris moet nieuwe ongeregeldheden helpen voorkomen en ook ontwikkelt hij strategieën tegen straatbendes. De politiechef van Manchester noemt de benoeming van iemand die 5000 mijl verderop woont een klap in het gezicht van de Engelse politie.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 Raymond Seré met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft met de Britse premier Cameron en de Saoedische koning Abdullah telefonisch overlegd over de situatie in Syrië. Ze willen dat president Assad stopt met het gebruik van geweld tegen zijn eigen burgers. Ook hebben de drie leiders gesproken over hoe ze om moeten gaan met het Syrische regime. Tot dusver heeft het Witte Huis Assad niet expliciet opgeroepen om op te stappen. De VS wil dat landen in de omgeving van Syrië meer druk uitoefenen op Assad. In de havenstad Latakia Tsjechië zijn twee mensen om het leven gekomen, melden mensenrechtenorganisaties. De hele dag is er in de stad gevochten en daarbij heeft het leger tanks ingezet. Veel inwoners zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Greenpeace is bezorgd over een olielekkage op de Noordzee. Onder een platform van Shell is olie gelekt op 180 kilometer voor de kust van Aberdeen in Schotland. Shell ontdekte het lek woensdag, maar het is nog niet gelukt om het te dichten. Greenpeace vraagt zich af waarom het zo lang duurt om het lek te dichten. Volgens Shell zal de olie...